is Jeroen met het NOS Journaal. De doden in een flat vielen twee doden tijdens werkzaamheden. Vijftien mensen raakten gewond en er was veel schade. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft dat voor de aannemer niet duidelijk was... dat er een gasleiding bij de flat lag op de plek waar gegraven werd. De twee latere slachtoffers raakten bij het graven de leiding... en daarop stroomde gas de liftschacht binnen. Netbeheerder Lianne werd toen gewaarschuwd voor het gaslek, maar belde niet de hulpdiensten omdat de aannemer dat volgens, omdat de aannemer dat volgens Lianne had moeten doen. De onderzoeksraad adviseert dat storingsdiensten van netbeheerders beter in staat moeten zijn gevaar te herkennen, zodat ze eventueel de brandweer kunnen waarschuwen. Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, stelt een commissie die is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De commissie Rinoy Kan presenteert het advies op een VNG-congres. Volgens Rinoy Kan heeft het grote voordelen als gemeenten meer belasting heffen. Hij wijst erop dat burgers dan op gemeenteniveau kunnen bepalen welke voorzieningen ze wensen. Minister Ascher wil dat buitenlandse imams die hier komen werken... een Nederlandse taal- en maatschappijcursus doen. In Duitsland gebeurt dat al met Turkse imams die daar komen prediken. De minister laat onderzoeken of dat ook hier kan, schrijft hij in een brief... over het integratiebeleid ten aanzien van Turken. De Nederlandse economie groeit sneller dan gedacht. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rekent voor dit jaar op een groei van 2% en in 2016 op 2,2%. Dat is meer dan het Centraal Planbureau verwacht. Rafael Benitez is de nieuwe coach van Real Madrid. De Spanjaard is de opvolger van Carlo Ancelotti, die vorige week werd ontslagen. Benitez komt van Napoli en was onder meer trainer van Chelsea, Inter, Liverpool en Valencia. Hij heeft bij Real een contract getekend voor drie jaar. Het weer geregeld zon, in het noorden nog een bui en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en droog en 19 tot 23 graden. Vrijdag kan het 31 graden worden. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws eh, vanaf de Moerdijkbrug, want de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... die is weer helemaal vrij bij de Moerdijkbrug. Dus eh, lange tijd kon je er alleen maar langs via de vluchtstrook... vanwege die gekantelde vrachtwagen. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug staat nog wel 12 kilometer file. En daar aansluitend de A17 Roosendaal-Dordrecht...